Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Iran opleggen aan Iran en de rest van de wereld. Rouhani reageert daarmee op de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei dat Iran de zwaarste sancties uit de geschiedenis krijgt opgelegd... als er niets verandert aan het nucleaire en bewapeningsbeleid. De VS heeft twaalf eisen opgesteld waaraan Iran moet voldoen om sancties te voorkomen. Het zijn grotendeels eisen die Iran niet zal willen overwegen. De herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro heeft wereldwijd tot felle kritiek geleid. Op een bijeenkomst van de G20 in Buenos Aires verklaarden zes landen dat ze de verkiezingsuitslag niet accepteren. Veertien Zuid-Amerikaanse landen hebben hun ambassadeur uit Venezuela teruggeroepen. De verkiezingen in Venezuela zijn volgens de landen niet vrij en eerlijk verlopen. Italiaanse president Mattarella is niet meteen akkoord gegaan met de voordracht van de 54-jarige Giuseppe Conte als premier. Hij wil eerst overleggen met de voorzitters van het parlement... omdat Conte een nieuweling is die geen politieke ervaring is, heeft. De relatief onbekende Conte is voorgedragen door de Vijf Sterrenbeweging... en Lega als leider van hun coalitieregering. Conte is een aanhanger van de Vijf Sterrenbeweging... is hoogleraar privaatrecht aan de universiteiten van Rome en Florence. Amerikaanse oud-zwemster Ariana Kourkours heeft de Amerikaanse zwembod aangeklaagd. Die zou hebben geweten dat ze in haar jeugd werd, misbruikt door haar trainer, maar niets hebben gedaan. Kourkours zegt dat haar coach John Hutchison haar al vanaf haar dertiende seksueel intimideerde en haar misbruikte toen ze 17 was. In 2010 deed de zwembod onderzoek, maar daar kwam niets uit. Maar dat onderzoek zou onzorgvuldig zijn gedaan. Hutchison ontkent alles.